Aan Bonenbakker met het NOS Journaal. Veel rijtjeshuizen kunnen worden gesplitst. Zo kunnen woningzoekenden snel aan woonruimte worden geholpen... zei Rijksbouwmeester Francesco Veenstra in Nieuwzuur. Het kabinet zou dat splitsen moeten stimuleren. Nieuwbouw is volgens Veenstra vooral een oplossing voor de lange termijn. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring gaat vandaag verder. Premier Jette zal reageren op de vragen die zijn gesteld. Gisteren werd duidelijk dat enkele oppositiepartijen met de minderheidscoalitie willen samenwerken om het beleid bij te stellen. Bijvoorbeeld als het gaat om de AOW-leeftijd en het armoedebeleid. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un houdt de deur op een kier voor contact met de VS. De Amerikanen moeten wel eerst hun vijandige beleid staken, zei Kim op het vijfjaarlijkse congres van de Communistische Partij. Contact met Zuid-Korea is volgens Kim uitgesloten. Hij noemde de verzoeningspogingen van de Zuid-Koreaanse president Lee bedrieglijk. Op de Amerikaanse speedboot die door Cuba is beschoten... zaten gewapende Cubanen die in de VS wonen. Volgens Cubaanse media kwamen ze terreur zaaien. Bij het vuurgevecht met een Cubaanse patrouilleboot... werden vier opvarenden van de speedboot gedood. De zes anderen raakten gewond. De Amerikaanse astronaut Mike Finke heeft bekendgemaakt dat hij de reden was... dat vorige maand vier mensen werden teruggehaald uit het ruimtestation ISS. De vier moesten voortijdig terug vanwege een medische noodsituatie bij een van hen... maar er werd niet bijgezegd bij wie. Het waren twee Amerikanen, een Rus en een Japanner. Wat Finke mankeerde blijft nog wel geheim. Het weer. De dag begint lokaal mistig. Later periode met zon. Vanmiddag in het westen meer bewolking.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling? day in November when you enter into my life. Every ounce of me remembers your smile and shining your light.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 maar dan moeten de Amerikanen wel hun vijandige beleid staken toenadering tot Zuid-Korea sluit hij uit. Pogingen daartoe van de Zuid-Koreaanse president Lee noemde Kim bedrieglijk. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring gaat vandaag verder. Premier Jette zal reageren op de vragen die zijn gesteld. Het weer. De dag begint lokaal mistig, later periode met zon. Vanmiddag in het westen meer bewolking bij 11 tot 17 graden. Dit is ZFM. the water until it's gone. that feeling. I want sexual healing. Sexual healing is good for me. Makes me feel so fine. It's such a rush. Helps to relieve. and now I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know what to do.